uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot 9. 440 mensen zijn besmet, bijna 2200 mogelijke gevallen worden onderzocht. Dat melden de Chinese autoriteiten. Alle dodelijke slachtoffers komen uit de Hubei-provincie... waar het virus in december het eerst opdook. China neemt maatregelen op onder andere luchthavens en treinstations. Veel inwoners reizen door het land vanwege het Chinese nieuwjaar aanstaande zaterdag. Ook in de Verenigde Staten is het virus aangetroffen. Dat gebeurde op de luchthaven van Seattle bij een reiziger uit China. Eerder bleek dat het coronavirus via de luchtwegen overdraagbaar is van mens op mens. De marechaussee en de zeehavenpolitie hebben vorig jaar 1480 zogenoemde inklimmers aangetroffen. 100 meer dan in 2018. In klimmers zijn migranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen... en die in trailers of containers worden aangetroffen. De meeste komen uit Afghanistan en Albanië. Bij veerdienst DFDS Seaways, die tussen IJmuiden en Newcastle vaart... werden 325 migranten aangetroffen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid schommelen de cijfers al jaren... maar zijn de controles aangescherpt sinds 2016. Het ministerie onderzoekt verdere maatregelen, zoals extra speurhonden. In voormalig kamp Westerbork worden vanaf vanmiddag de namen voorgelezen... van de 102.000 Joden en Sinti en Roma... die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd en vermoord. Dat gebeurt zonder onderbreking tot komende zondag. Maandag is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. In totaal lezen meer dan 800 mensen namen voor. Onder hen zijn vrijwilligers, politici en bekende Nederlanders... als Job Cohen, Claudia de Brij en Joep van het Hek.